Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten snel meer stageplekken komen voor mbo'ers. Door corona komen veel mbo'ers nu niet aan de bak. Sommige bedrijven hebben geen stageplek omdat er te weinig werk is... of omdat ze zelf druk zijn met de pandemie. Meerdere organisaties roepen bedrijven op om toch gewoon stagiairs aan te nemen. Want die hebben we uiteindelijk heel hard nodig. Bijvoorbeeld in de zorg, in de techniek, in de bouw eh, zijn de tekorten groot... Eh, en het is in coronatijd ongelooflijk ingewikkeld om naast eh, nou, alle problemen die corona oplevert, dus bijvoorbeeld in de zorg, om, om ook die, eh, die stagiaires te begeleiden. Maar doen we het niet, dan, dan wordt het probleem omgekeerd. Dan hebben we straks veel te weinig mensen in de zorg. Ze hopen dus dat bedrijven een beetje willen meedenken. Neem bijvoorbeeld toch wat extra stagiairs aan of zorg dat gepensioneerden terugkomen om studenten te begeleiden. Het Duitse voetbalelftal heeft een statement gemaakt tegen het WK in Qatar... Vlak voor de wedstrijd gisteren tegen IJsland droegen de spelers shirts met allemaal één letter erop. Toen ze naast elkaar gingen staan speelden die de woorden human rights. Er is veel kritiek op de mensenrechten situatie in Qatar. Duizenden bouwvakkers die de stadions bouwen zijn erbij omgekomen. De meeste mensen zoomen en teamsen er al een tijdje op los. Maar voor het kabinet is dat nog niet zo gebruikelijk. Toch moeten ook zij er vandaag aan geloven voor de ministerraad. Het is nodig omdat de demissionaire staatssecretaris Keizer en minister Olongren allebei corona hebben. Een paar politici zitten daarom nog in quarantaine. En de stoere actie van Bas uit Assen. Die jongen van 12 loopt al een jaar lang rond in zijn korte broek. Doet hij voor het goede doel. In Oekraïne is een kamp, Barkasovo, een zigeunerkamp. En daar zijn allemaal arme mensen. Ik vind dat die mensen ook gewoon elke avond eh, goed kunnen eten en zo. Hij heeft zich laten sponsoren en dat loopt behoorlijk lekker. De teller staat al bijna op 1200 euro. En daar had Bas zijn blote benen graag voor over. Het was niet zwaar en in de winter ook niet. Maar in de regen was het alleen een beetje naar. De korte broek is dus best goed bevallen en daarom gaat Bas gewoon nog even door met zijn actie. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. In het noorden kan een bui vallen. Morgen wat regen ook. Eh, zondag ietsje lekkerder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag.